5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De vervuiling van marsrepen met stukken plastic is gebeurd in een Nederlandse fabriek van de snoepfabrikant. Waarschijnlijk is iets misgegaan bij het vervangen van een leiding in de fabriek in Veghel. Mars roept wereldwijd miljoenen chocoladerepen terug omdat er plastic in zou kunnen zitten. Het gaat om Mars, Snickers en Milky Way met een uiterste houdbaarheidsdatum tussen 19 juni 2016 en 8 januari 2017. Het duurt nog dagen voordat er weer treinen kunnen rijden tussen Zwolle en Ommen na het ongeluk vanochtend bij Dalfsen. De machinist van een passagierstrein kwam om het leven toen zijn trein op een hoogwerker inreed die net een bewaakte overweg overstak. Twee passagiers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, vijf mensen konden ter plaatse worden behandeld. De bestuurder van de hoogwerker kwam met de schrik vrij, hij is door de politie aangehouden. Voorlopig worden tussen Zwolle en Ommen bussen ingezet. De rechtbank in Argentinië doet vermoedelijk pas eind dit jaar uitspraak in de zaak tegen piloot Julio Porch. Er is levenslang tegen hem geëist omdat hij betrokken zou zijn geweest bij zogeheten dode vluchten tijdens het junta-bewind. De advocaat van Potsch, Gert-Jan Knoops, verwacht dat de pleidooien in de zaak gehouden worden in oktober. Het vonnis volgt dan op zijn vroegst in december. Julio Potsch heeft altijd ontkend. Het splinternieuwe zwembad De Waterlinie in Culemborg moet direct dicht. Volgens de provincie Gelderland is het te gevaarlijk. Duiken is niet veilig, zwemmers kunnen bekneld raken door de beweegbare bodem... en bezoekers klagen over huiduitslag. Het zwembad in Culemborg is opengegaan zonder dat de provincie was ingelicht. Daardoor is de verplichte inspectie voor de opening niet gedaan. Ook de kwaliteit van het zwemwater is nooit gecontroleerd. Het weer, opklaringen, maar lokaal een winterse bui. daarbij een kleine kans op onweer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan het in het binnenland vriezen en aan zee blijft het plus 2 graden.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 Dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Den Horen en Rijswijk 6 kilometer door een aanrijding. Er zijn er twee rijstroken dicht. Er is ook een rijstrook dicht op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk door een kapotte auto. En dat levert 3 kilometer file op de parallelbaan op. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat bij knooppunt Terbrechtseplein een auto met pech. Die blokkeert daar ook een rijstrook daar is de file ook 3 kilometer. Verderop tussen Terbrechtseplein en Moordrecht ook 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A27 dan van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 4 kilometer. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer door een aanrijding.